Michel Koenen met het NOS-journaal. In de verdachte tas die van werd gevonden op station Rotterdam Centraal... zat een spelcomputer, meldt RTV Rijnmond. De tas met draadjes eruit lag op één van de perrons... en was achtergelaten door een man van 21 uit Syrië. Hij was eerder die ochtend uit de trein gezet... omdat hij geen geldig vervoersbewijs bij zich had. De man maakte volgens de politie een agressieve en verwarde indruk. Minister Grapperhaus zegt dat de omstreden imam Fawaz Geneet zeer nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Volgens hem worden al zijn uitspraken tegen het wetboek van strafrecht gehouden, vooral tegen het artikel over haatzaaien. De uitspraken zouden net binnen de grenzen blijven. Grapperhaus vindt het frustrerend dat hij daar niets tegen kan doen. De imam zou de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb een afvallige moslim hebben genoemd. De Britse brandweer heeft niet adequaat gereageerd na de aanslag vorig jaar juni in Manchester, blijkt uit onderzoek. Bij de aanslag tijdens een concert van Ariana Grande kwamen 22 mensen om het leven. In het rapport staat dat door miscommunicatie de brandweer pas twee uur na de explosie ter plaatse was, terwijl in de buurt twee kazernes zijn. Ook is er kritiek op Vodafone dat een Brits netwerk beheert voor noodgevallen. En op de avond van de aanslag werkte dat niet goed. En twee Griekse militairen blijven voorlopig vastzitten in Turkije. Volgens een Turkse rechter loopt het onderzoek in hun zaak nog. Een Griekse luitenant en sergeant belanden begin deze maand iets over de Turkse grens tijdens een patrouille. Na eigen zeggen kwam dat door het slechte weer. Turkije beschuldigt de twee van spionage omdat ze in een militaire zone waren. Het weer nog. De bewolking overheerst en vanuit het westen regent het op steeds meer plaatsen. In het noordoosten komt de regen pas vanavond. Het is ongeveer 8 graden. morgen bewolkt en nat. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Short.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 Ook ruim een half uur oponthoud is er op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidsendam en Knopend Ketelplein. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Hooggraven. De rechterrijstrook rijstrook op de parallelbaan is dicht en dat levert vanaf Driebergen 20 minuten oponthoud op. Ook op de A12 verderop richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Nieuwerbrug. Daar zijn alle rijstroken weer vrij, maar vanaf knopend Oude Rijn sta je toch nog in de file. En de file die de meeste vertraging oplevert op dit moment is die op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en knopend Everdingen, namelijk drie kwartier op onthoud.